12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold gaat de renovatie van het Binnenhof begeleiden. Pechtold is ingeschakeld vanwege zijn kennis en expertise, zegt staatssecretaris Knops. Verschillende partijen vinden dat er nu te veel architecten bij het project zijn betrokken... en ze zijn bang dat de renovatie duurder uit zal vallen dan begroot. Het bedrag dat er nu voor staat is ongeveer een half miljard. De Belastingdienst kan ruim 800 miljoen euro niet innen, blijkt uit cijfers van Nieuwsuur en Nieuws Co. Er staat anderhalf miljard uit aan toeslagen die ten onrechte zijn uitbetaald. Bijvoorbeeld toeslagen voor kinderopvang, huur en zorg. En de Belastingdienst gaat ervan uit dat de helft van dat bedrag niet terugkomt. Sinds de Belastingdienst de toeslagen betaalt, dat is in 2005 begonnen, is zo'n 24 miljard euro ten onrechte uitgekeerd. En daarvan is dus anderhalf miljard nog niet terugbetaald. De provincie Noord-Holland geeft Amsterdam toestemming om nieuwe windmolens neer te zetten. De plannen werden jarenlang door de provincie tegengehouden, maar het nieuwe provinciebestuur, dat is een coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PVDA, presenteerde vandaag haar plannen voor de komende vier jaar en daarin is binnen Amsterdam ruimte voor de plaatsing van meer windmolens. In het najaar worden de gebieden aangewezen voor de nieuwe windmolens, meldt AT5. En de New York Times meldde gisteren dat bij een brand bij Universal Studios in Hollywood in 2008 honderdduizenden liedjes verloren zijn gegaan. Onder meer van Eminem, John Coltrane, The Eagles en Nirvana. Langzamerhand reageren allerlei bands daarop en die zeggen allemaal dat ze nooit op de hoogte zijn gebracht. Het weer tot slot in het noorden nog wat regen, die trekt weg. Vanavond kan dan in het zuidwesten weer een bui vallen.